Jan van der Putten met het NOS-journaal D66 uitgebracht in zijn woonplaats Wageningen. En ChristenUnie-lijsttrekker eh, Segers heeft gestemd in het kleinste stembureau van Nederland. Dat is in een huiskamer in het Overijsselse dorp Marle. Het stemmen is in volle gang. Bij bijna alle stembureaus in de provincie Groningen werden vannacht borden geplaatst uit protest tegen de gaswinning. Kiezers worden opgeroepen een petitie tegen gaswinning te tekenen. Die petitie is een initiatief van cabaretier Freek de Jonge. Die vraagt aandacht voor Groningers die schade hebben geleden door aardbevingen als gevolg van het boren naar gas. Het slotdebat bij de NOS is gisteravond bekeken door bijna 3,3 miljoen mensen. Dat waren er veel meer dan bij eerdere debatten in de campagne. Het een vandaag debat van maandag tussen Rutte en Wilders trok een miljoen kijkers minder. In 2012 keken 1,7 miljoen mensen naar het NOS-slotdebat. Gisteravond waren dat er dus bijna twee keer zoveel. De Turkse gemeente Gaziantep dreigt de stedenband met Nijmegen te verbreken... als de stad geen afstand neemt van de Nederlandse regering in de ruzie met Turkije. Burgemeester Bruls zegt dat hij niet van plan is daar gehoor aan te geven. Bruls heeft het nieuws gelezen op de website van de gemeente Gaziantep. Officieel heeft hij nog niets gehoord over het verbreken van de vriendschapsbanden. Nieuw-Zeeland heeft last van bijendieven. Criminele organisaties stelen honingbijen en hopen die met flinke winst te kunnen verkopen. Honing is duur in Nieuw-Zeeland en de export naar vooral China en Hongkong levert steeds meer op. Deskundigen spreken van een nieuwe goudkoorts. In de tweede helft van vorig jaar kreeg de politie van Nieuw-Zeeland 400 meldingen van bijen- of honingdiefstal. Het weer rustig en droog met bewolking en zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen meer zon dan 14 tot 17 graden. Vanaf vrijdag minder zacht en regen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Veel vertraging nog op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer. Vertraging zo'n drie kwartier. De oorzaak is de afsluiting van de Koentunnel richting Zaandam. En daar is de oorzaak een aanrijding. Ook een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht.